Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal positieve coronatests is afgelopen week weer wat gedaald. De daling gaat wel iets minder hard dan de weken ervoor. Verslaggever Joost Gellevis heeft de cijfers ook even bekeken. Een week eerder ging het nog om 43% minder positieve tests. En afgelopen week was dat nog maar 14%. En ook vandaag weer zie je dat die daling van het aantal positieve tests... Ja, eigenlijk nauwelijks nog onder dat van een week geleden ligt. Dus die, ja, die enorme daling die we de afgelopen week hebben gehad... na die intense stijging naar dansen met Jansen onder andere... Ja, die, die is helaas toch weer een beetje tot stilstand gekomen. Er zijn in zeven dagen tijd iets meer dan 18.000 besmettingen vastgesteld. In de ziekenhuizen is stabiel. Er liggen nu 686 mensen met corona in het ziekenhuis. In IJsselstein zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Noah van 16 en Isai van 18. Die broers kwamen vorige maand om het leven bij een botsing met een taxi. Bij hun afscheid vanmiddag werd lang geapplaudisseerd. Noah zat bij de jeugd van Ajax. Komend seizoen zou hij beginnen bij Ajax onder 17. Elon Musk is weer de rijkste persoon op aarde. De baas van Tesla heeft zo'n 165 miljard euro. Elon Musk heeft daarmee opnieuw meer geld dan Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, doordat zijn aandelen meer waard zijn geworden. En ook komende Prinsjesdag rijden koningin Maxima en koning Willem-Alexander niet in een koets door de straten van Den Haag. Vanwege corona wil de gemeente voorkomen dat het in de stad te druk wordt. En ook leest de koning voor het tweede jaar op rij de troonrede niet voor in een ridderzaal vol met hoedjes, maar in de grote kerk. Die is groot zat, zegt verslaggever Ewout Kieviet. De grote kerk is een eh, stuk ruimer dan de ridderzaal. Maar het betekent nog steeds dat er veel minder mensen bij kunnen zijn... als koning Willem-Alexander de troonrede voorleest. En komt de koning dus met een gesloten auto, niet met een koets... naar de kerk en valt er dus eh, voor het publiek minder te zien. Balen dus voor alle oranje liefhebbers die normaal gesproken al vroeg... met hun klapstoeltje en koelbox langs de route zitten. Dat is ook dit jaar niet de bedoeling. Heb ik het weer nog. Vooral in het oosten heb je kans op buien. Verder klaart het op steeds meer plekken op. Vannacht koelt het af tot rond de 12 graden. Morgen op de meeste plekken eindelijk droog. En het wordt ook iets warmer. 22 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 zorgen voor wat vertraging. Eh, richting Alkmaar is de vertraging 10 minuten bij knooppunt Rotterpolderplein. De andere kant op staat er 6 kilometer file richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein.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 de Jazz Clean samen met Clean Bandits en een hit van alweer een paar jaar geleden. Dat was Rada B. Het derde uur alweer, eh, Albert-Jan. De tijd vliegt weer voorbij. En wat gaan we nu drie allemaal doen? Over een tweetal platen hebben we tijd voor Pit Report. We kijken even terug naar de Formule 1 race in Hongarije uh, over de stand van zaken. En eh, we gaan dan ook eens even kijken bij de bookmakers. Want eh, die, hebben natuurlijk, die wedden op alles. Hè? Wie tweede wordt, wie derde wordt, wie eruit gekegeld wordt en noem maar op. Maar die hadden natuurlijk allemaal Max Verstappen hoog in het vaandel staan. Maar na de crash en na misschien nog een gridstraf die hij krijgt... omdat die motor vervangen moet worden eh, eh, liggen, de, liggen percentages weer eh, de andere kant op. En is, is het aantal Lewis Hamilton boekies is, is weer toegenomen. Daarover meer. De tactiek van Mercedes werkt dus, blijkbaar de tactiek van Mercedes die werkt heel goed zelfs. goed, uh, Report over een tweetal platen. Half vijf hebben we tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Levi. En het gedicht, in het, het gedicht van de dag om kwart voor vijf brengen we een ode aan het radiomaken. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren. Jazeker. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En ik ben benieuwd eh, met het eh, dier van de week straks om eh, half vijf. Want ik kwam het dier van de week toevallig tegen op Facebook, Albert-Jan. Ja, het Facebookpagina. Ja, ja, Levi die heeft een eigen Facebookpagina. En er was gisteravond al keurig netjes in zijn zondagse pak. Dus dat beloven we straks om half vijf. Het dier van de week. Nou, deze beste man eh, Dan Hartman ken je uiteraard van Relight My Fire. En dit was een andere grote hit van hem uit de jaren 80, We Are The Young. En vanuit gaan we naar nieuw, ja, de nieuwe single van Helena Fischer. Ademloos door die nacht. En daar klinkt het ook een beetje naar eh, de nieuwe single samen met eh, Louis Fonsi.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 kan eh, best wel eens een hele grote zomerhit gaan worden. Louis Fonsi en Helene Fischer. En Bambos was A. Marter. Een, eh, ja, een plaatje om eh, lekker in de zomerstemming te komen. Nou, het weer nog. FM Race Radio, Pit Report. Dat, dat zie niet echt mee. Maar goed, we hebben toch een bescheiden zonnetje zo op deze zondagmiddag. En het is kwart over vier geweest, dus Pit Reporter maar. Red Bull teambaas Christian Horner vindt dat de Autosportfederatie FIA moet kijken naar de huidige opzet van het budgetplatform in de Formule 1. De schade voor zijn team loopt de voorbije weken lelijk in de papieren. Op Silverstone was er een keiharde crash van Max Verstappen. Twee weken later viel Sergio Perez in Hongarije uit naar een mispeer van Valtteri Bottas. Ook de auto van Verstappen liep veel schade op. Daarnaast werd duidelijk dat de Honda-motor van Perez eveneens afgeschreven lijkt te kunnen worden. Verstappen was in Boedapest al toe aan zijn derde krachtbron... omdat de Japanse leverancier na de kwalificatiesessie een scheur ontdekte... veroorzaakt door die klapper in Engeland... bij meer dan drie gebruikte motoren krijgt de coureur, ja, een gridstraf. Horner gaat er niet vanuit dat Verstappen en Perez die sanctie dit jaar eh, ontlopen. De kans lijkt me heel klein, al dus de teambaas. Het is de harde kant van het racen. Valtteri schatte het verkeerd in en schakelde beide auto's van ons uit. Daar zal Mercedes wel blij mee zijn. Hij heeft een gridstraf van vijf plekken gekregen voor de volgende race op Spa-Francorchamps. Maar op dat circuit heeft hij dat na een paar rondjes wel weer hersteld. Dit is heel frustrerend. De laatste weken hebben we enorm veel pech. Extra zuur voor Red Bull is het budgetplafond van 145 miljoen dollar... dat dit jaar is geïntroduceerd in de Formule 1. Maar dit is niet waar die cap voor is. We, wij betalen de prijzen voor, terwijl het incidenten zijn, incidenten zijn waar we niets aan kunnen doen. Voor Honda is dit ook frustrerend, want het ligt niet aan de betrouwbaarheid van de motoren. Wat het eh, budgetplafond betreft zal de FIA hier echt naar moeten kijken... want wij zijn nu de dupe, maar de andere teams kunnen daar ook last van krijgen. Horner was nog enigszins blij dat Hamilton slechts als derde in eerste instantie eindigde in Budapest. Gelukkig maakte Mercedes een blunder met de strategie. Doelt hij op het feit dat de regerend wereldkampioen niet direct de pitstraat indook voor droogweerbanden na de herstart. Daarnaast hield Fernando Alonso Lewis goed op. Het leek eh, wel of hij voor Red Bull reed. We zullen blijven vechten. De voorbije weken heb je gezien dat het snel kan omdraaien. Nou, en zoals u weet is eh, Vettel, eh, die tweede eindigde, eh, gedisqualificeerd. Dus ook daar had uh, Hamilton weer mazzel mee en steeg daardoor naar de plek 2. Max Verstappen baalde natuurlijk als een stekker naar de Grand Prix van Hongarije... waarin hij als tiende eindigde. Het besturen van zijn beschadigde RB16B noemde hij extreem moeilijk. Het zit zeker niet mee, maar het is allemaal buiten onze schuld om. Twee races achter elkaar word je door een Mercedes afgeknald... al dus Verstappen doelend op de crash in Silverstone... na een touché van Lewis Hamilton. In, Boekar, in Budapest tikte Valtteri Bottas Lendl Norris van achteraan... waarna de Brit inreed op de rechterkant van de auto van Verstappen. Dit was gewoon een hele lompe actie van Valtteri Balen. Maar daar kan ik niks aan veranderen. Ik heb er nog wat eh, van proberen te maken, maar de auto was totaal niet meer te besturen. Als je de hele rechterkant kwijtraakt, verlies je heel veel neerwaartse druk. Lompe acties van andere mensen hebben mij tot nu toe veel punten gekost. Lewis Hamilton blijft bij, heeft bij het ingaan van de zomerstop... de grootste kans om de Formule 1 wereldtitel op te eisen. Dat concluderen de voornaamste wetkantoren. De strijd om de Formule 1-titel dit seizoen uh, ongemeen spannend. Lewis Hamilton en Max Verstappen strijden om elke centimeter... wat in Groot-Brittannië resulteerde in een grote klapper van een Nederlander. Er valt nog geen pijl op te trekken wie in december met de hoofdprijs aan de haal gaat. Ook de grootste wetkantoren weten het niet. Het monumentum wisselt continu, blijkt uit een onderzoek. Inmiddels gaan de boekmakers weer uit van het, voor de titel van Lewis Hamilton. Na de chaos in Hongarije schat men de kansen van het Brit op 59% in. Eerder dit jaar was men echter overtuigd van een wereldtitel voor Verstappen... want na zijn zege van Oostenrijk had de Red Bull-coureur volgens de wetkantoren liefst 81% kans op de titel. Eerder in mei, na de Grand Prix van Spanje, was het precies omgekeerd. Daar werden de titelkansen van Hamilton op 80% geschat. Binnen twee maanden was dat percentage gekelderd naar 27%. Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen dus weer favoriet. Kortom, ook de experts en de analisten van de grootste wetkantoren... durven hun geld niet te zetten op een van de twee titelkandidaten. Kijken we nog even naar de stand in het WK. Nou, door al dat eh, eh, gedoe is Lewis Hamilton momenteel leider in het stand van het wereldkampioenschap met 195 punten. Gevolgd door Max Verstappen die op 187 punten blijft hangen. Drie vinden we terug Lando Norris met 113 punten en op een vierde plek Valtteri Bottas met 108. Teammaat Sergio Perez van eh, Max Verstappen vinden we dan weer terug op een vijfde plek met 104 punten. De volgende race staat gepland voor zondag 29 augustus... en wel op het circuit, eh, de Grand Prix van België... op het circuit van Spa-Francorchamps. En een week daarna, zondag 5 september, komen ze allemaal naar Zandvoort. Zet het alvast in uw agenda, als u dat nog niet gedaan heeft. Oké, dankjewel Albert-Jan. En hoe zit het nou met eh, dat eh, protest wat het team van Vettel heeft eh, aangetekend. Wanneer wordt daar een eh, uitspraak eh, van verwacht, ik weet je dat? Ik heb er nog geen uitspraak over, anders had ik dat wel gemeld. Want dat schijnt nog te lopen, maar... Dat zou ook weer kunnen schelen namelijk in de punten die, uh, ja. die voorstaat. Dus. Klopt, maar dan ben je echt zo'n zo, zo cijferanalist, zeg ik het netjes. Maar goed, dat maakt er niet zoveel uit. Maar... Nou ja, ze vechten voor elk punt, weet je wel. De snelste ronde is tegenwoordig ook belangrijk om die te hebben. Want dat ene puntje, ja. je weet maar nooit... Zou het verschil kunnen maken. Zou het verschil als, kunnen maken. Als, Max straks een, een, eh, nog eh, weer, eh, laten we zeggen, een gridstraf krijgt... omdat hij de motor heeft vervangen ja, dan heb je natuurlijk ook weer... Eh, heeft Lewis ook weer baat bij. Want dan zal hij ook weer meer punten gaan, gaan scoren. Uiteraard. Ik, ben, ik, word, ik langzamerhand een hele kritische Formule 1-fan. Ja, en als dan eh, je auto met duct tape eh, vastgeplakt moet worden... en dat je dan toch nog de tiende plek en uiteindelijk de negende plek... dan door de disqualificatie weet te halen... is dat een prachtige prestatie van Max Verstappen... En dat blijkt maar weer, dat hebben ook diverse mensen gezegd... dat duct tape, dat, eh, dat is toch wel over het algemeen wonderspul, hè? <laughs> Heb jij ook een rolletje thuis liggen? Nee, wij, wij hier in de studio wel. Meer, ja, meerdere. ja, dat hebben we zeker <laughs> nodig. <laughs> nee hoor, dat eh, komt altijd eh, van pas. Dus zorg dat je zo'n rol in huis hebt. je weet maar nooit waar je hem voor nodig hebt. Misschien ja, eh, laat je... Oh ja, dat was vroeger trouwens ook al eh, met, eh, met mensen die kochten voor een paar honderd gulden een auto. En dan moest de bumper vastgeplakt worden met duct tape. Dat weet ik toch wel. <laughs> en de uitlaat ook later. Maar ja, dat smolt natuurlijk zo weg omdat het veel te heet werd. Wij gaan weer muziek draaien. Seth Jenko is hier. Glad to know you. You wandered in upon my life and haven't lost me yet. Set the turkey to the carving knife, which it is A freshener of the sounds day we thought would and howl many moons. Set the waiter as she rose. disco-klassieker van uh, Chef Jenkel En Glad to Know You. De Olympische Spelers zitten inmiddels eh, op, eh, Albert-Jan. En gisteren hadden we het er ook over. Die dochter van, je weet wel, Bruce, die heeft het toch goed gedaan. Want ze heeft zilver gehaald tijdens het paardrijden... met de landenteams voor Amerika... en een zilveren medaille voor Jessica Springsteen... Jawel, dus eh, nou, heeft ze heel goed gedaan. En eh, ik wist niet eens dat ze zo eh, fanatiek aan het paardrijden was. Jij wel? Ik ook niet. Nee. Ik hoort ook pas van de week. Ja, ineens komt ze naar boven.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 En inderdaad, zijn eh, dochter Jessica heeft tijdens de Olympische Spelen dus een eh, mooie, prachtige zilveren medaille gewonnen met paardrijden. Het is bijna half vijf. Van het paard gaan we naar de hond. De En wel een, een, hond die in zijn zondagse kleding momenteel op de bank zit te wachten op je. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Levi. Ik ben een gecastreerde reu van net drie jaar jong. Vanwege privéomstandigheden ben ik hier in het asiel terechtgekomen. Hier kon ik echt niets aan doen hoor. Naar mensen ben ik afwachtend in het begin. Ik vind het snel wat spannend. Als, als ik je een ken, dan ben ik eh, een blij ei. Lekker knuffelen en spelen vind ik leuk. Omdat ik een beetje afwachtend ben, zoek ik een thuis zonder kinderen. Naar mannen heb ik nog wat meer spanning, dus ik zoek iemand die mij hierin begeleidt. Met de juiste sturing moet dit geen probleem zijn. Ik loop netjes aan de riem en ik luister goed. Andere honden daar heb ik niet zoveel mee. Ik ben liever bezig met mijn baas. Voor worstjes doe ik een heel veel en dat doe ik dan graag voor je. Even op huis passen kan ik goed en ben eh, netjes zindelijk. Lekker wandelen is een van mijn favoriete bezigheden. Heeft u een plekje voor mij vrij en kunt u mij goed begeleiden... dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Levi? Levi verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Levi verdient een thuis. En kijk ook even op de Facebookpagina van uh, Dierenthuis eh, Zandvoort of Kennemerland. Daar staat een hele mooie foto van eh, Levi in zijn zondagse pak. En dan kan je zien uiteraard hoe het dier van deze week eruit ziet. En ook dat hij op dit moment heel netjes gekleed is. Dus speciaal voor deze zondag 8 augustus making your mind up. Don't let your indecision take you from behind. Trust your Don't let others change your mind. And now to burn it up make another night. Get a run for your money and take a chance it'll turn out right. when you can see how it's gotta be. You're making your mind up. And try to look as if you don't care But if you wanna see some more, bending the rules of the game will let you find the one you're looking for. And then you can show that you think you know. You're making your mind You know taking some time and I've been keeping to myself I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else But your love, it hit me hard, girl, yeah, you're bad for my health I love the cards that I've been dealt, do you feel the same as well? You know I used to be in one deep, now I'm free People want me for one thing, that's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy One Coke and Bacardi, sipping lightly When I walk inside the party, girl girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. That down, girl, but when you hit the ground, yeah, yeah when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in one deep. Now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Baby, now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Come on, strip that down for me. Yeah. we draaien hem weer eens eh, voor je. Deze zit van alweer een paar jaar geleden. Je hoorde Strip That Down. Albert-Jan, ben je er nog? Jazeker. Jazeker, maar... Uh, wil, je, wil je nog wat melden? Of uh, zeg nou, van nou, we gaan op naar het gedicht? Ik denk, nee, nee, nee, even rustig aan. We hebben, ik zit even te kijken we hebben nog de tijd. De medaillespiegel. Eh, ja, zevende plek, hè? Mooi. Ja, maar voor ons, eh, op, de, op, op, op eh, eerste plek is de Verenigde Staten geëindigd met 39, laten we zeggen met 113. Totaal heb ik het dan over. En dan de tweede China, ook een groot sportland, 88. Drie Japan, 58. 4 Groot-Brittannië, 65. Vijf de, de Russische afgevaardigden met 71. Zesde Australië met 46. En op 7 Nederland met 36 punten. Nou, als je dat rijtje bij dat soort landen eh, op een zevende plek staat... dan mag je apetrots zijn voor een... waar een klein land groot in kan zijn. Ja, en hoeveel hele grote landen wij achter ons eh, houden. Dat is niet normaal. Nee, Frankrijk staat eh, achter ons, Italië staat achter ons. Uh, dus, nee. Duitsland net voor ons, hè, geloof ja, ik. Ja. ja, die staat op de zesde plek, dacht ik. Nou, of vijfde? Ik bericht, bericht, al net al even weer aan de kant geschoven. <laughs> maar ik zal voor de zekerheid nog even kijken. Boem, eh, eh, even kijken achtste Frankrijk en negende Duitsland. Negende, dus, dus eh, ook nog... die laten wij achter ons. Dus wat dat betreft, nee hoor, een prachtige prestatie voor Nederland. Mooi, zometeen het gedicht van de dag. Dan gaan we het hebben over radio maken. Wat we al 31 jaar doen hier in Zandvoort. En daar zijn wij uiteraard trots op. CFM, goedemiddag. Eh, de zonnige klank uit de jaren 80 van eh, de Miami Sound Machine, oftewel Gloria Estefan. Je hoorde haar en eh, ze eigenlijk, hè, moet ik zeggen, als band met de Bad Boy. We gaan op naar het gedicht van de dag. Vandaag een ode aan het radio maken. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar dit duet tussen David Grant en Jackie Graham. And could it be I'm falling in love? een eh, mooie romantisch eh, duet zo op de zondagmiddag bij eh, CFM. David Grant en Jackie Graham en Could It Be I'm Falling In Love. Het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En vandaag een ode aan radio maken. In de jaren zestig hoorde ik een stem hij kwam niet uit de hemel en niet uit de hel. Zoveel mooie woorden. Ik wist niet wie het was. Die stem. Die stem kwam uit een doosje. Een doosje op de kast. Mijn moeder zei, dat is de radio. Ik dacht, het is een wonder. En ik kan mijn hele leven niet meer zonder zonder dat wonder. Ik hou van de radio. Ik kijk nooit meer tv. Al die stomme spelletjes, wat moet je daar nou mee? Geef mij maar de illusie van een stem die ik niet ken. Ik hoor de stem alleen voor mij. En de rest, de rest denk ik erbij. Ik hou van de radio. S'morgens word ik wakker met een stem die mij omarmt. En s'avonds, Avonds ga ik slapen met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld met mijn ogen dicht. En de ideale liefde is een liefde die tot niets verplicht.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 Ja. WOLD, The Morning DJ. Helemaal geweldig en het past gewoon ook. En het klopt helemaal, het hele verhaal van Harry Chapin. En vandaar dat we hem ook draaien natuurlijk, hè. Achter het gedicht van de dag. Nou, nog twee platen en dan gaan we alweer weg. Is het alweer vijf uur. Een van die twee is deze. not going for that no more. Cause we realize two things that you aren't doing anything for us that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. deze gouden oude single van Link Collins is voor heel veel andere platen later ook weer gebruikt. Hè? Dat uh, sampletje wat jij even net uh, trouwens, uh, Albert-Jan. <laughs> dat is inderdaad door heel veel platen later ook gebruikt als sample in, het, in, in hun eigen plaat, zeg maar. Geweldige single Link Collins en You Better Think. Het zit er alweer op, deze uitzending van eh, Zandvoort op zondag. Nou, zonnetje is weer gaan schijnen. Dus, eh, Niet getreurd, Zandvoort op zondag wordt aanstaande dinsdag... en in vervolg iedere dinsdag als er Zandvoort op zondag is, herhaald. Zo is het. we zijn er weer op eh, dinsdag. Van 2 tot 5. Van 2 tot 5. Dus als je nou dinsdag luistert, hele fijne dinsdagavond. En alles fijne zondagavond. Ga je vanavond nog wat leuks doen? Eh, ja, ik ga nog even naar de highlights van de eh, Olympische Spelen kijken. Ik moet nog een beetje Bord op schoot, hè? Ik moet nog een ik. beetje afkicken. Nee, nee, keurig op, op tafel. Maar ik heb tv eh, niet op schoot, gewoon tv en dan aan tafel. Eh, eh, heerlijke eh, Olympische Spelen kijken. Nou, geniet ervan. En, en zomergasten, hè? dat vind ik ook altijd... kijk, kijk, kijk. Ja, maar dat is wel een hele avond zitten, hè, is dat? Ja, maar het wordt morgenochtend krijg je het vervolg. Ik gaan ze dan ook nog een samenvatting uitzenden? Of, <laughs> <laughs> moet je echt dan die, al die uren kijken, of niet? Vanavond trouwens ook nog een hele mooie voetbalwedstrijd, hè? Barcelona tegen... Juventus. Nou, nu je toch over voetbal hebt, hoe vond je PSV gisteren? briljant. Goed, hè? Ja, ik had, goed, goed, goed. Bedoel, ik bedoel, ik ben gelukkig FC Groningen fan. Dus het maakt niet uit of het PSV of Ajax is. Maar ook in de voorbereiding... Eh, dat was trouwens wel leuk, hè? Eh, in de voorbereiding... Uh, uh, Ten Hag had gezegd, ja, we hadden te weinig voorbereiding. Zei de coach van, van PSV, zei van, dan had je eerder moeten beginnen. <laughs> Briljant antwoord. Oké, nee, nee, maar PSV is lekker begonnen dit nieuwe seizoen. Dus, ja. ja. Nou, laten we hopen dat het spannend gaat worden tussen PSV en Ajax. En, dat ik, ga rest beetje... ik ga niet meer met je nee, hoor en dat de rest ook een beetje bijblijft eh, in ieder geval. Dat het niet eh, Ajax en eh, PSV en dan heel veel later de rest wordt. Dat we een leuke competitie gaan krijgen dit nieuwe voetbalseizoen. Wij zijn er volgende week weer. Fijne zondagavond en bedankt voor het luisteren. Dag!